Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vaccinaties helpen nauwelijks tegen long-covid. Blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM. De helft van de mensen die besmet is geweest met corona houdt daar nog lang last van. Ze klagen na drie maanden onder meer over aanhoudende vermoeidheid. Ze zijn kortademig of ze hebben concentratieproblemen. Zelfs hartkloppingen komen voor, ook bij mensen die alle prikken hebben gehad. Toch heeft vaccineren wel zin, vertelt deze onderzoeker. In de eerste instantie werkt vaccinatie natuurlijk beschermend... omdat het eh, de kans op een infectie erg vermindert. En daarnaast zien wij dat mensen na volledige vaccinatie... minder vaak eh, klachten melden op het gebied van reukensmaak. en smaak. TVM zegt dat er nog veel meer onderzoek nodig is... om de exacte oorzaak van long-covid te achterhalen... en wat er tegen te doen valt. De politie heeft tot nu toe geen enkel hard bewijs gevonden voor needle spiking... Dus van mensen die zeggen dat ze tijdens het uitgaan zijn geprikt met een naald. Zo'n 30 gevallen zijn onderzocht, maar bewijs is er dus niet gevonden, zegt nu.nl. Afgelopen weekend werd op een festival in Den Haag wel een man op heterdaad betrapt... terwijl hij een vrouw prikte. Er is nog steeds geen oplossing voor de propvolle asielopvang in ons land. Gisteravond presenteerde het kabinet nieuwe plannen aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Maar echt gezellig was dat niet. Verslaggever Danny Simons zag burgemeester Halsema pissig weglopen dan viel het volgens de staatssecretaris wel mee. Ik heb op geen enkel moment het idee gehad dat burgemeester Halsema boos was. Nog een van de andere burgemeesters boos was. Nou, ze liep weg en ze zei ik ben benieuwd eh, of jullie hier nog chocola van kunnen maken. Iets in die trant. Ja, dat is niet hetzelfde als boos zijn. Maar boos of niet boos, ze zijn er in elk geval niet uitgekomen. Een tragisch ongeval, zo noemt Netflix het ongeluk op de set van de serie The Chosen One. Een busje waar de cast en crew in zat crashte afgelopen weekend. Twee acteurs kwamen om en vier andere medewerkers raakten gewond. Vooraf hadden ze al geklaagd over het busje. De remmen zouden slecht zijn en het stuur zat ook los. Er volgt nog een onderzoek. Het weer, de temperatuur schiet omhoog vandaag naar 20 tot 25 graden en het wordt lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Met, met nu ZFM in de ochtend. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij het eens graag ik stop ga je toch nog even door. En ik krijg geen gehoor. so easy you ZFM Zandvoort.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 blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ongeveer de helft kampt met vermoeidheid, concentratieproblemen of reukverlies. Facebook heeft een video offline gehaald... waarin een republikeinse oud-gouverneur zogenaamd jacht maakt op partijgenoten... die volgens hem niet republikeins genoeg zijn. Eric Reiters toont in de video een vuurwapen... en stormt met andere gewapende mannen zogenaamd een huis binnen... van een gematigde republikein. En een beroemd drijvend restaurant uit de haven van Hongkong is gezonken. Het gebeurde toen het Jumbo-restaurant naar een andere bestemming werd gesleept... omdat er door corona geen gasten meer kwamen. Het weer flink wat zon vandaag met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Er staat maar weinig wind. will never pasito para atrás. María. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Caribbean sound. Yeah, Estelle, we about to get down.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 Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm, I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom I'm liking this American boy American boy Take me on a trip I'd like to go someday Take me to New York I'd love to see LA I really want to Come pick you with you You'll be my American boy American boy way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Tell a walk, walk, block.